Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. In Engeland is een man van 76 opgepakt... die verdacht wordt van het vergiftigen van kinderen op een zomerkamp. De kinderen voelden zich ineens niet lekker. Acht van hen moesten afgelopen weekend naar het ziekenhuis toe. En inmiddels zijn ze wel allemaal weer thuis. Het is nog niet duidelijk wat de man aan die kinderen heeft gegeven en waarom. De Britse politie doet nog onderzoek. De Verenigde Staten hebben een speciale gezant naar Israël toegestuurd... om met premier Netanyahu te praten over de humanitaire crisis in Gaza. Ze praat onder meer over de internationale druk op dit moment op Israël... vertelt mijn collega David. De bedoeling is dat ze vooral gaan bekijken... hoe ze de internationale druk op Israël wat kunnen verminderen. Er is natuurlijk veel internationale kritiek... vooral over de voedseldistributie in de Gazastrook. En verder zullen ze bespreken hoe ze de onderhandelingen met Hamas weer kunnen vlot trekken. En ook de Duitse minister van Buitenlandse Zaken is in Israël. En hij praat daar met zijn Israëlische collega en mogelijk later ook nog met premier Netanyahu. In de buurt van het Russische schiereiland Kamtschatka zijn weer naschokken gevoeld. Een dag na de zware aardbeving in de Stille Oceaan. En die naschokken hadden een kracht van 6,7. Er is bijna nergens meer gevaar nu voor een tsunami. Alleen delen van Chili en Nieuw-Zeeland zijn nog niet veilig. En vanmiddag is de zesde etappe van de Tour de France van weer van start gegaan. Het is eh, vandaag een pittige rit met vier beklimmingen. En de rensters zullen dan ook zeker risico's gaan nemen, verwacht onze commentator Joris van den Berg. Ja, het, is vanaf hier alleen nog maar op, af, op, af. Ja, en als je naar boven fietst, dan moet je ook naar beneden fietsen. Dus dat kan helaas niet anders. En dan wordt het inderdaad wat risicovoller. En we hebben gisteren gezien aan het dalen van Anna van der Breggen, de grote Anna Anna van der Breggen die terug is van weg geweest. Dat risico's, ja, die durven ze wel aan. Anna van der Breggen ging heel hard naar beneden in de slotfase. Dalend. Was niet bang. Ja, het leverde haar alleen geen ritzegen op. De renses worden straks rond half zes bij de finish verwacht. Het weer dan nog. Vanavond is het nog steeds bewolkt. En zijn er in het zuiden van het land buien. En met kans op onweer ook. Morgen opnieuw een grijze dag. Dan ook kans op pittige buien bij 19 tot 20 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Amsterdam Sloten en Knopend Burgerveen een kwartier oponthoud. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Beverwijk een kwartier. De A9 Alkmaar richting Diemen tussen Battenverdorp en Amsterdam-Belmermeer...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 Vorig jaar waren dat er 35.000. In Friesland is de verdachte opgepakt. Die is doorgereden na een dodelijke aanrijding. Dat gebeurde afgelopen nacht in Beurdaard. Een man van 33 uit Stiens zat op de fiets toen hij werd doodgereden in Engeland is een man van 76 opgepakt. Die wordt verdacht van het vergiftigen van kinderen op een zomerkamp. Ze moesten afgelopen weekend naar het ziekenhuis en zijn inmiddels weer thuis. Het is niet duidelijk wat de man de kinderen heeft gegeven. Het weer, vanavond en vannacht meerdere buien.